Mark Visser met het NOS Journaal. Het Syrische leger heeft zich niets aangetrokken van de afspraak om zich terug te trekken uit belegerde steden. Volgens een vredesplan van de VN had het leger gisteren moeten beginnen met de terugtrekking. Er zijn berichten dat sommige troepen vertrekken, maar er zijn ook nieuwe aanvallen uitgevoerd. Toch is er volgens speciaal gezant Kofi Annan nog tijd om het bestand te redden. Een bestand dat volgens hem de kans op vrede is. De inspectie SZW begint een campagne tegen te hoge werkdruk in de zorgsector. Volgens de vroegere arbeidsinspectie is het belangrijk dat mensen in de zorgsector het werk volhouden, omdat er toch al een personeelstekort dreigt. Instellingen moeten zelf nagaan of de werkdruk leidt tot ziekte of arbeidsongeschiktheid. Als dat zo is, zijn ze verplicht maatregelen te nemen en die vervolgens te bespreken met de werknemers. In Paramaribo hebben een kleine 5000 mensen meegedaan aan een protesttocht tegen de omstreden amnestiewet in Suriname. Door die wet gaan de huidige president Desi Bouterse en andere verdachten van de decembermoorden vrij uit, ook als ze in een proces worden veroordeeld. In Amsterdam deden gisteravond zo'n 250 mensen mee aan de betoging tegen de Surinaamse amnestiewet. Mitt Romney heeft zijn oud-tegenstander Rick Santorum een kundige en waardige opponent genoemd. In de race om de republikeinse kandidatuur voor het presidentschap van Amerika gaf Santorum gisteren de strijd op. In een verklaring feliciteerde Romney Santorum met de campagne die hij heeft gevoerd. Romney is nu torenhoog favoriet en zal dus waarschijnlijk op 6 november opnemen tegen president Obama. Eén op de zeven artsen heeft wel eens gezien dat wetenschappelijke resultaten werden verzonnen. Dat is de uitkomst van een enquête van het artsenblad Medisch Contact. Bijna een kwart van de artsen heeft meegemaakt dat alleen gegevens werden gebruikt die de onderzoeker goed uitkwamen. Vorig jaar ontsloeg de Universiteit Tilburg hoogleraar Diederik Stapel, onder meer omdat hij onderzoeksgegevens had verzonnen. Het weer, eerst veel zon, later een bui. Het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A7 Hoorn richting Zaandam. Daar staat tussen Purmerend Noord en de afrit Weidewormer 4 kilometer.